Hij vindt dat het op het Binnenhof steeds grimmiger wordt. Volgens de premier halen politici steeds vaker de publiciteit met karikaturen van de werkelijkheid. Hij deed zijn uitlatingen op het partijcongres van het CDA in Utrecht. Balkenende wilde ook daar niet speculeren over een e- eventuele toekomst als president van de Europese Unie. Ik ben geen kandidaat, benadrukt hij. De Afghaanse oppositieleider Abdullah boycott inderdaad de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Zijn campagneleider zegt dat Abdullah morgen bekend maakt dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor de verkiezingen van volgende week zaterdag. Abdullah wil de verkiezingen waarschijnlijk uitstellen tot komend voorjaar. In Amerika zijn in het huis van een man die werd gezocht voor verkrachting... de lijken en lichaamsdelen gevonden van zes mensen. De ontdekking werd gedaan in een huis in Ohio. De man van 50 was niet thuis, maar werd een paar straten verderop gearresteerd. Hij heeft een zelfstraf van 15 jaar uitgezeten voor een verkrachting... en zou kort geleden opnieuw een vrouw hebben verkracht. In Moskou heeft de politie tientallen betogers opgepakt... die demonstreerden voor betere naleving van de mensenrechten in Rusland. De politie zegt dat er 50 demonstranten zijn gearresteerd. Volgens de activisten zijn het er 70. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het Kremlin de Russische media de mond heeft gesnoerd sinds Poetin in 2000 president werd. De organisaties zeggen dat de situatie niet is verbeterd onder zijn opvolger met Medvedev. De nummers 1 en 2 in de eredivisie hebben vanavond allebei gewonnen. FC Twente versloeg Roda JC in Kerkrade met 2-1. PSV was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Vitesse. De andere uitslagen van vanavond, FC Groningen AZ 0-1 en Heerenveen ADO Den Haag 3-0. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog.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 The party begins now. zaterdagavond. Bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn beland in een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. Dat betekent dus van ons gewend bent. Box met Showbiz Nieuws, de Party Update, Nightwalk 10 en straks vanaf 12 uur. Onze eigen resident DJ Mouse zo'n uur lang live op je radio. Maar eerst even lekkere muziek. Onderweg muziek van eh, Chucky. Het gaat goed met Chucky de ene hit naar de andere hit. En eh, ik, eh, ik zat eh, vorige week naar CSI Miami te kijken. En wat denk je? Die plaat van hem kwam voorbij. Let Bass Kick in Miami. Alleen dan de gecensureerde versie. Hier in Nederland hebben we gewoon... Let the Bass Kick in Miami, bitch. En ja, de originele versies in Miami Girl. En die werd gebruikt voor CSI. En als je in Amerika een, een, plaatje scoort met, in, de, in de serie CSI... dan dan nu heel erg ver. Zeker in Amerika. Maar eerst we lekkere muziek van de Boom Doomwork. Niet Boom, maar Doomwork. Featuring Valentine met Groovin. Dat hier op TFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor het Hem. Welkom en leuk dat je erbij bent. keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing, keep on moving, keep on pushing. Eh, Armin van Buren of eh, nou, in ieder geval nog een Nederlander. Eh, die hebben ook al een plaatje gescoord die in, de, in de serie gebruikt wordt. We gaan door met Nederlands, talent. Jongen, jongen, ik heb drie biertjes op en ik heb alweer splaak geblekt. We gaan door met Nederlandstalig talent. Wat dacht je van flinke namen? Afkomstig van het album Super Stuntwerk. Draaien wij een leuke track. Ik van ja, we hebben iedere keer die, die ene track. Tarara, tarara je weet het wel. Nou, we hebben nu een andere plaat gevonden. Track 6 of 7 is het, eh, The Weekend. En ook onderweg nog de laatste geniet van Esme Denters. Nou ja, de laatste geniet waar ze alleen zingt. Ze hebben ook al een met eh, Justin Timberlake, de baas van haar. Of de producer of manager, hoe je het ook wil noemen. Maar zometeen eh, Esme, Denters met Admit It. Maar eerst flinke namen met Weekend. Dat hier op de radio. Miami, Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. Kan ik even je aandacht krijgen? Want dan laat ik je dingen zien. Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. Kan ik even je aandacht krijgen? Want dan laat ik je dingen zien. Want bij mij is het altijd weekend. Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. Want bij mij is het altijd deep. Gotta get for your dag krijgen. Als je tijd misschien. Als je neemt mijn tas mee en stap mee, kies een gebied uit. We gaan met de auto, want ik zie er niet uit. Morgen gaan we met de trein of een vliegtuig. Kunnen mensen zeggen, kijk eens dat vliegtuig. Kunnen mensen zeggen, kijk eens daar gaan ze. Maak een foto van ons, kijk eens daar gaan we. Maak een foto van ons, kijk eens we dansen. Kijk niet naar het weer, maar kijk naar de kans. Yeah, zet je fiets op slot, gooi je haren los. Doe de ramen open, mij zeg je paar maar op. Shit, want je hebt niks te verliezen. Alles is mogelijk, je hoeft niet het is geen of of maar en en En je weet goed of tof ik ben weg. yeah Flinke namen F F en Fok de dagen van de week het is altijd weekend Shit Want bij mij is het altijd weekend Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien Want bij mij is het altijd weekend Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. We gaan er even tussenuit. Doe je phone maar even uit. Het is midden in de week, maar dat maakt even niet uit. Baby, you know the plan. Jij en ik samen, vibe is Obama. Yes, we can. Morgen moeten we allebei weer aan de slag. Maar vandaag is het wat jij wil. Jouw dag, jouw ding, jouw feestje. Dus zeg het maar. Je weet, één hand omdraaien is sta klaar. Zeg je magendag. En de sleur ook nooit meer een saaie dag. Snap je? Nooit meer een herhaalde dag. Geen regels, alles op de aarde mag, mag. En mensen kijken ons raar aan. is ze ons met de twee zien lopen, lopen. Wij lopen niet op de grond, maar we lopen over de wolken. En ze haten het om ons te zien genieten van die dingen, kijk ze, we laten het. Zet je winter en je zomerspullen klaar, fuck it. Laat je spullen maar, we kopen dingen daar. Je weet dat je je met mij nooit verveelt, schat. Waar we straks naartoe gaan, staat in je mail, schat. Lees het, I know you're gonna love it. And I know that you know that I love it when you love it. Want bij mij is het altijd liefde. Kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. Want bij mij is het altijd kan ik even je aandacht krijgen? Een seconde je tijd misschien. Want bij mij is het altijd liefde. Kan ik zal zeggen. Esme Denters met Admit En dan voor flinke namen. Afkomstig van het album Super Stuntwerk, het plaatje Weekend. En eh, op dit moment hebben ze een grote hit in de hitlijsten al wekenlang met Als ze langsloopt nu draaien we even ja een andere track van het album. Wat op zich, eh, ja, meestal heb ik iets van dat soort artiesten. Als ze een hit scoren, zijn het meestal de hits in de hitlijst. Maar eh, als je de cd beluistert, dan zitten er aardig wat leuke tracks op. Het album Super Stuntwerk. Ik zou zeggen, ga eens even kijken wat het is. Want het is zeker de moeite waard. Zie je bij ons antwoord. Zaterdagavond is tijd even voor een blokje met showbiz nieuws. Wat voor leuke nieuwsfeitjes hebben we allemaal voor je. NW Nightwalk. Ja. Show facts. Ja, je kan het raden of je kan het niet raar, Maar wat denk je? Wie is de beste DJ van de wereld? Nou, meestal was het Chesto, maar de laatste tijd doet Armin van Buren het ook heel erg goed. De Nederlandse DJ's mogen zich wederom de beste DJ's van de wereld noemen. In de jaarlijkse toonaangevende DJ Mac Top 100 staat Armin van Buren helemaal bovenaan. Gevolgd natuurlijk door Chesto, ex nummer 1. Vorig jaar stonden de mannen ook op deze plaats. De Fransman David Quetta staat op de derde plaats. De lijst wordt elk jaar samengesteld door lezers van het blad. En officieel zal de lijst pas woensdag bekendgemaakt worden. Maar de, de lijst lekte eh, een dag eerder uit. En eh, ik zal je even vertellen wat. Want jij denkt van woensdag, het is toch nu zaterdagavond? Nou, ik had hem al... Eh, eh, van de week. Voor woensdag. Ik had hem maandag al, dus... Eh. maar eh, ik zal je eventjes in het kort de... Ja, ehm, ja, de hele lijst is een beetje, een beetje overdreven. De top 10... Op nummer 10, Sander van Doorn. drie plaatsen gestegen. Op nummer 9, Garrett Emery. 14 plaatsen gestegen. Op nummer 8, een van de DJ's van uh, Dance for the Fam. is dus, uh, Marcus Schultz. En eh, ja, die staat eigenlijk standaard op 8 tegenwoordig. Op nummer 7, Nederlands talent. Hij is één plaatsje gezakt voor een Ferry Koster. En uh, op nummer 6 hebben we dit jaar uh, eh, deadmau vijf plaatsen gestegen. Op nummer 5 Paul van Dijk. Twee plaatsen gezakt voor onze Duitse half Nederlander. Op nummer 4 vinden we in de lijst eh, de beste DJ's van de wereld uh, eh, Above and Beyond. Dat is ook een, eh, een formatie die eigenlijk standaard stilstaat. Op 4. Op nummer 3, zoals ik net al zei, twee plaatsen gestegen voor David Guetta. En op nummer 2, vorig jaar ook 2, Chesto en op 1. Ook vorig jaar op 1. Armin van Buren. En als we even gaan kijken wat er nog meer in de lijst staat. Nou, onder andere op op, uh, kijken hoor. Op 14 eh, staat Axel kennen we. Eh, Carl Cox eh, gaat het niet zo goed mee. Stond eh, ook in de top 10. Tegenwoordig staat hij op nummer 18. En nog meer, kijken of we nog meer Nederlanders hebben. Nou, Paul Okerpold, ex nummer 1 zijn voor het chestdood werd, staat tegenwoordig op nummer 23. Laidback Luke, ook Nederlander. Haalbaar moet ik zeggen. nummer 27 vinden we die. Federal Grant staat al twee jaar lang op nummer 29. Doet het leuk. Helaas niet goed genoeg. Uh, Bob Sinclair staat op nummer 35 nog een paar eh, dat je zegt van... hé, hey, dat zijn de, mensen die eruit springen. Nou, ik kan verder eigenlijk niet een... Eh, ja, Richard Duran. Richard Duran staat op nummer 49. 17 plaatsen gestegen. Natuurlijk ook een Nederlander. Marco V staat op nummer 50. Eh, nog meer Nederlands. Men de Jong staat op 26. even we gaan dus dat lijstje helemaal langs. waarom ook niet? We hebben toch niks dus beters te doen. Toch zaterdagavond, Sander, van, Sander Kleinenberg. 11 plaatsen gezakt, staat tegenwoordig nummer 70. Maar ja, je mag zeggen, hij staat toch wel in die lijsten. En een nieuwe, nieuwe entry, nieuw binnengekomen in de lijst der lijsten. Jackie op nummer 72. Nou, eh, die gaat het gewoon maken. Die komt uh, binnen, binnen een paar jaar op nummer 1 geheid. Eh, nog meer Nederlanders. Eigenlijk wat ik even zo even snel eventjes door de lijst heen, lijst hem eh, nee, nee, nee, Ik geloof verder dat er eigenlijk eh, niks meer... Eh, nee, ik kan zo even snel even misschien... niet dat je denkt van, hé, hey, maar ik sta er ook in. Maar je hebt mijn naam niet genoemd. Sebastian Leger staat nummer 78 trouwens. Maar als ik even snel vlug wil doorheen ga, ja, dan kom ik eigenlijk niet nog meer Nederlands tegen. Maar ja, de Nederlanders zijn goed gevuld in de lijst is allemaal een beetje Europa. En buiten Europa is het eigenlijk dat je zegt van nou, uh, hè, niet fantastisch allemaal. Maar in ieder geval Armin van Buren op 1 en Chester op 2. Dat is toch altijd wel belangrijk om eventjes, eh, eventjes te weten. En eh, nog meer nieuwtjes. We even. Nog meer leuke nieuwsfeintjes. Ik nou, moet even spieken. Ik, Lily Allen hebben we het een tijdje geleden ook over gehad. Volgens mij twee weken geleden zelfs. Eh, dat eh, ze ging stoppen met zingen zodra ze eh, ja, moeder zou worden. Nou, <clears throat> sorry, op dit moment hebben ze geen idee waar ze nu nog over moet gaan zingen. Haar seksleven was haar laatste geniale ingeving. Maar sindsdien is de inspiratie voor nieuwe liedjes helemaal op. Daarom heeft Lille maar besloten te stoppen met zingen. Ze blijft wel actief in de muziekwereld. Ze gaat nu een eigen platenmaatschappij beginnen. Ja, je moet wat, hè? ik bedoel, ik snap het verhaal niet helemaal. Want fuck you, dat ging niet eh, eh, over, eh, over seks. Maar ja, in dit verhaaltje hebben ze het maar gewoon van gemaakt. Lady Gaga is op zoek naar een nieuwe hond. In haar videoclip was Rumpus de hond te zien. Maar die is nu niet meer. Van de een op de andere dag viel Rumpus dood neer tijdens een wandeling. Rumpus zou eigenlijk zijn opwachtingen maken in de nieuwe videoclip van Gaga. Maar voor Bad Romance moest, moet Lady Gaga nu op zoek gaan naar een andere hond. En eh, dus als je er een aanbieding hebt, dan moet je even contact zoeken met Lady Gaga. En misschien eh, wordt jouw eh, hond wel beroemd. je weet het niet. En eh, ja, afgelopen week. Fantastisch, hè? was eh, de, de filmpremière in uh, eh, This Is in première gegaan. De film was over de hele wereld op hetzelfde moment te zien. In Nederland was de film te zien in de bioscoop Tuschinski in Amsterdam. In de film zie je interviews met de King of Pop, beelden van repetities en de gebeurtenissen backstage. En de film is slechts twee weken in de bioscoop te zien. Dus zorg als je hem wil zien dat je er deze week even snel naartoe gaat. Want voor je het weet ben je te laat en is het weer voorbij met de pret. Dit is het, zijn film. Vraag me niet om haar haar te laten groeien of aan de kant. Nee, ik wil echt vrouwen vertegenwoordigen met ronde vormen. Was getekend door Amber Rose. De vriendin van Kay West deed een sexy fotoshoot waarin ze voor deze keer haar kleren aanhield. Maar dat maken de foto's er niet minder mooi op. Vorige week kwam de 26-jarige model, kwam het 26-jarige model en haar rappervriend nog in het nieuws. Dat iemand Rick Kay West op Twitter had geplaatst. Terwijl Rest in Peace. Het gerucht ging dat de rapper om het leven is gekomen bij een oude autoongeluk. Amber Rose reageerde fel op het nare roddel. De nare roddel? Dit is niet grappig en het is waar. Het is niet waar. Het is gelogen. Hij heeft mensen zoals ik en zijn familie die van hem houden. Dit is totaal respectloos. Ja, daar ben ik het helemaal mee Ik bedoel, dat eh, doe het wel vaker. Ook niet Eminem het ook ingetikt. Maar ja, Eminem het ook over andere mensen. Die zeggen van rustig, mijn moeder is dood. Terwijl zijn moeder nog gewoon spring Ja, een haat-liefdesrelatie. Eigenlijk, dat is bij hem is het meer haat. En eh, volgens mij heeft zijn moeder ook niet echt iets van... Nou, dan blijft die jongen op de wereld nog maar uh, nog meer leuke nieuwsfeitjes. Jennifer Lopez is al tot dood dat haar ex-man Oyani Lou alle huwelijksgeheimen naar buiten brengt. De zangeres heeft daarom juridische stappen ondernomen. Oyani heeft plannen voor een film over het leven van de zangeres die hij How I Married J-Lo, de J-Lo en Oyani Nova Story wil noemen. Het Cubaanse model is van plan om in februari met de opnames te beginnen film gaat over mij en mijn droom, die volledig werd neergehaald door iemand waarvan ik dacht dat ze een goed persoon was. Laat Ojani weten aan Radar Online. De film gaat over mij en mijn droom, die volledig werd neergehaald. Hoe bedoel je, ik val in herhaling? Je zou bijna denken dat het een herhaling is van een herhaling. Ojani beschuldigt Jennifer Lopez van, te zijn vreemd gegaan tijdens hun huwelijk... die van februari 97 tot januari 98 duurde. Precies, ze zijn eh, nog geen jaar wel 11 maanden te bestaan. Eerder moest Jennifer Lopez ook al advocaat inschakelen tegen haar ex-man. In 2007 had hij het plan om een boek uit te brengen over zijn huwelijk met de zangeres. Ja, volhouders winnen. Uiteindelijk eh, zal het toch gaan gebeuren. Je weet het niet. CFM Zandvoort. Hmm. Tijd voor de volgende beat. Biertje nummer 4, hoor je. Dat het belangrijk is, maar toch even leuk om te melden. Kun je straks binnenkort in de krant lezen. Radio Disjockey ZFM Zandvoort, verslaafd. Je weet het niet, Door met muziek hier op de radio. En wat voor muziek? Nou, alleen maar het beste van dance en R&B in de mix. Een plaat die eigenlijk overal eh, in de hele wereld eigenlijk in de top 10 positie staat. En zelfs eh, in Nederland stond hij op nummer 1. Ik weet niet of hij nu nog in staat. Ik hou die lijst niet zo bij, want eh, ziet altijd maar een beetje een lijst waarvan je denkt van... Eh, ja, het wordt heel veel. Het wordt heel veel door de platenmaatschappijen ingekocht en ingekocht. En dan denk dat die plaat nummer 1 is omdat er zoveel verkoopcijfers... ja, de platenmaatschappij heeft er geld ingestopt. In ieder geval, hier is Cascara met Evacuate explorer en ook onderweg Finger en Kabel met Mana Mana.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 It up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Like an overdose. I can in the club is heating up. Come on and accelerate, push it to the top. Come on and leave, I can the club is heating up.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 Máramela. Máramela. Máramela. Máramela. Manap mak mare mak mak. Manap mak mare mak. Manap mak mak. Máramela. Máramela. Máramela. hoorden wij als eerste Cascala met Evacuate the Dance Floor. En erachteraan deze plaats van Finger en Cadel met Maramara. De Club Mix, dat deuntje je wel van de, de Muppet Show. Mara Mara, Mara Ja, ik zal, eh, verder niet, eh, ik zal er niet verder mee lastigvallen, want dan zou je denken, wat een kneus zeg. Ken niet zingen, kennen, ja, laat maar. Zaterdagavond, we gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. NW Nightwalk. Party Update. This is the Party Update. Vanavond als eerste in eh, de Marcanti in Amsterdam. Hebben wij voor jou... Eh, Seasons. En dat is met eh, DJ Rurger, DJ Marcel, Live DJ Murphy, Melly Mel, DJ Jurgen en DJ Quest. Dat vanavond in eh, de Marcanti Amsterdam Seasons. Uh, wat hebben we nog meer Zoals altijd. Normaal beginnen we er altijd mee. Framebusters in de Escape in Amsterdam. Met uh, onze eigen Zandvoortse Raimundo. En eh, wie die vanavond allemaal mee heeft genomen, ik heb geen idee. Want er staat eigenlijk niks bij van eh, wie er allemaal meegaan. Ik heb vandaag een halve flyer gekregen. Dus waar we het daar allemaal aan ligt. Vanavond in de gasthouder Wester Gasfabriek hebben we Halloween 2009 From Dusk Till Dawn. Dat is vanavond met uh, Joost van Bellen, Brian S., Wouter de Moor, When Harry met Sally en Tess en eh, Gerald van de Kaap. En ehm, in de thriller Graveyard hebben we Oslo Hilton, Jazaya, Claire, Sheila Hill en Tom Damianto. En eh, voor de rest eh, nog meer zalen, maar allemaal mensen waar ik van denk van nee, ik heb niet. In ieder geval vanavond dus eh, in de Wester Gasthouder, Gasfabriek, Halloween 2009. Vanavond in Hotel Arena. We hebben No Excuse. En ook daar hebben we geen excuus voor, want daar heb ik ook een halve flyer van gekregen. Hotel Arena, No Excuse, welke DJ's er zijn, kan ik je helaas niet vertellen beetje jammer, maar je kan niet alles hebben. En vanavond eh, in de Powerzone hebben we Sex in the City. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar eh, ja, het valt vanavond dan een beetje tegen. Want ook hier heb ik geen eh, lijst van met DJ's. Het is echt een beetje bar en boos. In ieder geval Sex in the City. Er zou eigenlijk vanavond zoetsaligheid plaatsvinden, maar het is verplaatst. Vanavond is het dus Sex in the City. En met wie? Geen idee. Doe er wat leuks mee, zou ik zeggen. Vanavond in Stalker, Fresh Attitude. En ook hier. Public Speakers en Joet Hefner en Cas zullen vanavond aanwezig zijn. Dat vanavond in de Krommelenboogsteeg in Haarlem. Vanavond eh, valt het een beetje tegen met alle leuke feestjes. En dan heb je de leuke feestjes en dan kan ik je helaas niet vertellen wat de DJ's zijn. Het is een beetje teleurstellend, maar ja, het, het is even niet anders. CFM antwoord terug naar de muziek hier op de radio. En wat voor muziek, dat kan ik je wel vertellen. Want die DJ's die allemaal op een lijstje staan. Jay Jean, Fusing Lil Wayne. En ze zingen Down. En ook nog onderweg Jay-Z. Met Run This Town, Fusing Rihanna en Kane West. En dat is van zijn nieuwste album. En eh, ik moet zeggen, het album is zeker de moeite waard. Alleen eh, het enige wat me tegenvalt is, zijn eigen vrouw speelt er niet in mee. Zou het toch steeds te maken hebben dat hij ruzie heeft en dat hij met Rihanna is gaan stappen? Ik weet het niet, maar in ieder geval, Jay-Z, hele album zonder Beyoncé.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 They should throw their hand in, cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires, bro. Yeah. Life's a game, but it's not. I Everybody on your dick, no homo.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 Wat staat er deze week op 1? Wat is er deze week nu binnengekomen? Je gaat het nu horen. This is the Nightwalk 10. Deze week op nummer 10 nieuw binnengekomen. Eveneens ook de... Nee, nee, nee, niet eens eh, de, de, hoofdnieuw binnenkomen. Maar in ieder geval opnieuw binnengekomen. Last komen met Last. Op nummer 9, vorige week kwam die nieuw binnen. John Marsh Project, featuring René Vroger met Slash Hammer. Op nummer 8, één plaatsje gestegen. Nee, één plaatsje gezakt voor de Ian Carey Project met Get Shaky. Op nummer 7, vorige week op 6, David Quetta featuring Kelly Roller met When Love Takes Over. Op nummer 6, vorige week nog 4, Chucky en LMFAO met Letterbase the Kick in Miami Bitch. Op nummer 5 blijft staan, Cascade met I Remember. Dat is natuurlijk samen met uh, eh, Deadmau5. Eh, op nummer 4, de plaat in eh, de Nederlandse hitlijst op nummer 1 staat of stond. Cascara met Evacuate. Evacuate the Dance Floor. Ik struikel altijd over die naam. Cascara met Evacuate the Dance Floor. Dat was hem op nummer 4 deze week. Op nummer 3 deze week. Vorige week stond hij op 1. Ina met Hot. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Dat ga je zo meteen horen. Op nummer 2 deze week de hoogst nieuwe binnenkomen in de lijst. Oostenrijk, Zwitserland. Daar ergens in die richting komt hij vandaan. Edward Maya. En dat doet het samen met Fika Jugilina met Stereo Love op nummer 2. Hoogst die binnenkomen deze week, dus wie weet staat hij binnenkort op 1. En deze week een nieuwe nummer 1. Vorige week stond hij op 2. Fantastische plaat. Econ. En dat doet het samen met David Quetta, oftewel David Quetta featuring Econ met Sexy Bitch. En die ga je nu horen in de Nightwalk Tent. De nummer 1, David Quetta featuring Econ met Sexy Bitch.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 Akon en David Quetta together met Sexy Bitch. En zo we ook het eind aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen nog een uur lang het beste van dance in de mix met onze eigen resident DJ Mauzo. Ik zou zeggen, blijf luisteren tot aan de andere kant van 12 uur.